In Paraguay in Zuid-Amerika hebben betogers het parlementsgebouw bestormd en er brand gesticht. Kort daarvoor waren er hevige rellen. De oproerpolitie gebruikte waterkanonnen, rubberkogels en traangas. De betogers zijn woedend over een geheime stemming van de Senaat over een grondwetswijziging. In die stemming werd besloten dat president Cartes zich volgend jaar herkiesbaar mag stellen. Nu geldt het presidentschap in Paraguay maar voor één termijn. Critici waarschuwen voor dictatuur als een president langer aan de macht kan blijven. De spanning tussen Groot-Brittannië en Spanje over Gibraltar is weer opgelopen. Bij de onderhandelingen over de brexit vindt de EU dat beide landen het eerst eens moeten worden over de toekomst van Gibraltar, de Britse rotspunt in het zuiden van Spanje. Madrid wil Gibraltar al ruim 300 jaar terug. Komt er geen deal, dan zullen alle Britse Europese akkoorden die worden gesloten niet automatisch gelden voor Gibraltar, staat in een document over de brexit-onderhandelingen. De Britten vinden dat de EU daarmee in de kwestie Gibraltar de kant van Spanje kiest. Een van de grootste Amerikaanse gevangenissen, Rikers Island in New York, gaat op termijn dicht. Burgemeester de Blasio zegt dat hij hem binnen tien jaar wil sluiten. Op Rikers Island zitten 17.000 gevangenen en het complex is berucht vanwege gebrekkig toezicht, twijfelachtige medische zorg en corruptie.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 church. This is where It's in natural grace or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. God is a DJ.

your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on check me. You won't need to take a breather. Sliding into motion naturally. Don't let your body miss a Música This is the love of heaven. 我。